11 uur. Jeroen van Kam met het CNRS Journaal. Franse boeren voeren nog steeds actie voor betere landbouwprijzen. Ze hebben bij Straatsburg bruggen over de Rijn geblokkeerd. Alle buitenlandse vrachtwagens die Frankrijk in willen worden tegengehouden en doorzocht. Vakantieverkeer wordt doorgelaten. Vorige week blokkeerden boeren doorgaande routes naar het zuiden. De Franse regering beloofde 600 miljoen euro extra steun, maar een aantal boeren vindt dat onvoldoende. Het Turkse leger valt nu ook doelen van Peshmerga-strijders in Syrië aan. Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. De Koerden hebben Turkije opgeroepen te stoppen met hun acties... omdat die de strijd tegen de islamitische staat in gevaar brengt. De Koerdische Peshmerga's strijden samen met gematigde Syrische opstandelingen tegen IS. Ze hebben inmiddels grote delen van het grensgebied met Turkije op IS heroverd. Rijkswaterstaat denkt dat de herstelwerkzaamheden bij knooppunt Amstel bij Amsterdam nog zeker tot begin van de middag duren. Vanochtend schoot een vrachtwagen na een botsing door een vangrail. De vrachtwagen viel zo'n 10 meter naar beneden en kwam op zijn kop terecht. Twee mensen raakten bij het ongeluk gewond. Ze zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. De beurs van Shanghai is vandaag met 8,5% onderuit gegaan, het grootste verlies in acht jaar tijd. Veel Chinese beleggers willen van hun aandelen af, ondanks pogingen van de overheid om de aandelenmarkt te steunen. Beleggers blijven bezorgd over de terugvallende groei van de Chinese economie. De aandelen van een aantal grote bedrijven verloren ruim 10% van hun waarde, het maximale verlies dat door de Chinese overheid wordt toegestaan. De afgelopen Tour de France was in Nederland de best bekeken tour in 20 jaar. De live-uitzendingen van de etappes trokken gemiddeld 1,1 miljoen kijkers. De tweede etappe van Utrecht naar Neeltje Jans trok de meeste kijkers, bijna 2 miljoen. Het weer, buien, in het noorden ook met onweer, vrij veel wind en het wordt ongeveer 19 graden. Ook morgen buien, opnieuw veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Op de A27 Utrecht richting Gorkum. Er staat tussen Utrecht Veemarkt en Knopend Lunetten 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen.